Dat zei hij vannacht in een toespraak. Ze moeten de Taliban en Al-Qaeda terugdringen en het Afghaanse leger opleiden. De Amerikaanse troepenmacht kan dan in de zomer van 2011 beginnen met een volledige terugtrekking. Obama verwacht dat de Afghaanse machthebbers dan sterk genoeg zijn om zelf de orde te handhaven. Hij is niet bang dat Afghanistan een tweede Vietnam wordt. Grote woningcorporaties slopen nog steeds veel goedkope huurwoningen en bouwen er vooral dure huurwoningen bij. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Vorig jaar ging het aantal woningen met een huur tot 350 euro per maand bij de grote corporaties met 5% omlaag. Terwijl het aantal dure huurwoningen steeg met 13%. Diverse instellingen pleiten ervoor om meer te renoveren in plaats van te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Het aantal zwartspaarders dat gebruik maakt van de inkeerregeling stijgt nog steeds. Inmiddels is het bedrag aan zwart geld dat alsnog is opgegeven opgelopen tot meer dan 1 miljard euro. Zo'n kleine 4.500 Nederlanders met zwart geld op buitenlandse rekeningen hebben zich dit jaar al gemeld. Staatssecretaris De Jager verwacht dat er deze maand nog veel meer bij komen. Per 1 januari wordt de inkeerregeling een stuk strenger. De vijf Britse zeilers die ruim een week geleden waren opgepakt in de Iraanse territoriale wateren zijn vrijgelaten. Gisteren werd er door hoge regeringsfunctionarissen in Teheran nog dreigende taal geuit. De vijf zouden zeer streng worden gestraft als zou blijken dat ze kwade bedoelingen hadden. Waarschijnlijk zijn de Iraanse autoriteiten er nu achter gekomen dat het om een vergissing ging. Het jacht waarop de vijf zeilden was op weg van Bahrein naar Dubai om deel te nemen aan een internationale zeilrace. Het weer, temperatuur rond het vriespunt, de bewolking neemt toe en in de loop van de dag gaat het van het westen uit wat regenen.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 Het CFM-programma rechtstreeks uit de bar van Hotel Hoogland. En het is weer de vierde vrijdag van de maand. Dat betekent dat het jazzteam weer aan de bak moet. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman en Daan Lefferts. Hotel Hoogland. Dat betekent rustig aan. En daarom koos ik een... Eh, Compositie van pianist John Lewis. Geschreven voor het Modern Jazz Quartet in 1954. En ook door het kwartet uitgevoerd. Met een speciale gastsolist. De alt-saxofonist Phil Woods. Getrouwd met de weduwe van de altspeler Charlie Parker. Django. lost without my baby, and I just don't. makes my heart sigh. Since my baby left me, all I can do is cry. weather on my mind. I think it's raining all the time. feels like I'm paying love dues. I've got the peach tree blues. de Peachtree Blues. Gezongen door de Amerikaanse zangeres Janelle Monet. In 2005 op single uitgebracht en met een prachtige, passievolle begeleiding. De Amerikaanse Patricia Barber, bouwjaar 1956, is een zingende pianiste die met haar improvisatietalent soms extreme paden opgaat. Ik heb in mijn leven al heel wat eh, uitvoeringen gehoord van de Cole Porter song I Love Paris. Maar de versie van Patricia Barber is extraordinair. I used to be so fancy free, but now I'm lonesome as can be. To one lucky day, you came my way. I never knew what love was all about until I met you. I used to think there'd never be a boy who ever care for me and was. never knew what love was all about until I met you. time I try to realize that your love is mine, ain't it just fine? I never knew what love was all about until I met you. Since I found never knew what love was all about until I met you. I never knew what love. Till I Met You was van oorsprong een country ballad, gecomponeerd door William Riddle. Maar hij kwam al snel in, de, in het jazzrepertoire terecht. En het werd hier met veel souplesse gezongen door Sarah Vaughan. Op de berg Corcovado bij Rio de Janeiro staat een enorm Christusbeeld. Christi Redentor. En ook daar werd muziek aan gewijd die in de jazz terecht is gekomen. Het wordt hier gespeeld in een bijzonder arrangement met als solist de Amerikaanse jazz- en rhythm and blues trompetist Donald Byrd. Het was nog een keer Phil Woods. Maar ditmaal niet op alt sax, maar op klarinet. Samen met jazzjurist Stefan Grappelli speelde hij een uit 1937 daterende song van Roger and Hart. Have You Met Miss Jones? Gistermorgen is op 84-jarige leeftijd de Nederlandse jazz-entertainer Pierre Beck overleden. Kort na de Tweede Wereldoorlog begon zij als pianiste en zangeres in het sextet De Millers van Ab de Molenaar en enkele jaren later richtte ze haar, eigen combo op. Ze was eigenlijk een autodidact en kon aanvankelijk geen noot lezen. Toch hield zij het in de harde jazzwereld 63 jaar vol, tot in 2003, en behaalde zij succes op succes. Haar eerste eigen hit scoorde zij met Pika's Boogie, die evenals andere songs tot evergreen is verheven. In de zomer van 1950 verhuisde zij naar Scheveningen waar zij een jaar later haar eigen jazzclub opende, de Vliegende Hollander. En van daaruit vloog zij uit over de hele wereld om te spelen en te zingen. Sinds 1965 woonde zij met haar levensgezellin in het Spaanse Torremolinos, wat een moeilijke naam toch altijd weer, waar zij dus gisteren aan een hartaanval overleed. Ik heb hier een opname van Pierre Beck waarin zij met de Millers Samen met Sunny Day het nummer Get Up Them Star Sings met Koen van Nassau op de piano. Pierre Beck de internationale jazzwereld veroverde. We hoorden daarnet de authentieke jazzviolist Stefan Grappelli. Ik pak er eens even een heel andere jazzviolist bij, Jean-Luc Ponty. Die door de muziek van Miles Davis en John Coltrane tot de jazz werd verleid. De Fransman bespeelt vooral de elektrische viool. Luister naar zijn explosieve spel in het nummer Caracas. Thank you. think of you. How many roses are sprinkled with dew? Ooh, how far would I travel to be? is the ocean, how high is the sky. Een song van Irving Berlin uit 1932. Prachtig gezongen door de alweer 71 jaar oud zijnde Amerikaanse blues, R&B en jazzzangeres Etta James. Die in 1952 dankzij Johnny Otis al professioneel in de muziek ging werken. Ook Earl Hines speelde ooit een rol in het leven van Etta James. Een pianist die als 17-jarige in 1920 al in de jazz terechtkwam en is meegegroeid in de ontwikkeling van deze muziekvorm. Luister naar een moderne Earl Hines samen met vibrafonist Lionel Hampton in het mooie nummer Misty van Al Garner. sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. Who could ask for? anything more. I got rhythm, I got music. I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight. I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more.